Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kuis liggen een infectie op, dat blijkt uit een Zweedse studie. De onderzoekers bekeken de gegevens van bijna 1200 ziekenhuizen. In 2011 kregen in totaal ruim 2,5 miljoen ziekenhuispatiënten een infectie. Naar schatting 90.000 mensen stierven eraan. Volgens de onderzoekers was dat vaak te voorkomen door betere hygiëne. In Zuid-Korea is een student uit Groningen vermist. De bekenden zijn een zoekactie begonnen op internet. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is ingeschakeld. De 20-jarige Jasper Buwalda ging eind augustus naar Seoul om daar te gaan studeren. Zijn ouders hebben twee weken geleden nog contact met hem gehad, maar daarna is niets meer van hem vernomen. De ouders van de student hebben de Zuid-Koreaanse politie ingeschakeld. Het kan nog wel tot eind november duren voor er weer zware vrachtwagens mogen rijden over de Merwedebrug bij Gorkum. Zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden aan de brug in de A27. Er zitten haarscheurtjes in de draagconstructie. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe ernstig de situatie is en hoe lang het gaat duren. Bedrijven die gedupeerd zijn omdat vrachtwagens moeten omrijden worden gecompenseerd. Dat heeft minister Schults laten weten. In de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen door een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. De storing leidde tot lange wachtrijen aan beide kanten van de kanaaltunnel. De treinen rijden voorlopig nog met een flinke vertraging. Reizigers mogen hun treinticket omboeken naar een ticket voor de veerboot naar de overkant. Het weer vanuit het noordwesten buien met kans op onweer. Vooral aan zee waait het stevig. Maar overdag in het noorden opklaringen. In het zuiden nog wat buien met mogelijk onweer.